Jan van der Putten met het NOS Journaal. De minister lofte afgelegd. Rond deze tijd verschijnen de koning en de ministers op het bordes. Straks gaan de bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar hun nieuwe werkplek op de ministeries. Aan het eind van de middag is de eerste ministerraad. Het is het derde kabinet waarvan VVD-leider Rutte premier is. De fusie tussen telecombedrijven UPC en Ziggo van twee jaar geleden is alsnog afgekeurd. Het Europese gerecht, een onderdeel van het Europees Hof, vindt dat de Europese Commissie een nieuw besluit moet nemen. De beroepszaak was aangespannen door KPN. Dat vond dat UPC en Ziggo samen te veel macht zouden krijgen. De uitspraak van het Europees gerecht is opmerkelijk. UPC en Ziggo zijn zelf ook alweer gefuseerd met Vodafone Nederland. Welke gevolgen de uitspraak heeft is nog niet duidelijk. Het uitgebreide DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen gaat volgende week beginnen. De eerste 1500 mannen krijgen dan het verzoek om wangslijm af te staan. Begin volgend jaar worden nog eens 15.000 mannen opgeroepen. Nicky Verstappen van 11 verdween op de Brunsumer Heide in augustus 1998. Een dag later werd hij dood teruggevonden. Er waren wel verdachten in beeld, maar de dader is nooit gepakt. De rechter in het minder-minder-proces tegen PVV-leider Wilders trekt zich niet terug. Volgens Wilders is de voorzitter van het Hof partijdig. Ze had eens dus een scriptieprijs uitgereikt aan een studenten, volgens Wilders een linkse activiste. De rechter zegt dat ze niet op de hoogte was van de achtergrond van de studenten en dat ze haar maar één keer heeft ontmoet. Wilders heeft overwogen de rechter te wraken, maar hij ziet daarvan af. De rechter trekt zich ook niet vrijwillig terug. Het weer bewolkt en kans op wat motregen. Vanmiddag wat zon, dan wordt het 16 graden. Morgen wat meer zon, een enkele bui en 13 of 14 graden. Zaterdag is het bewolkt en druilerig. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A15 richting Europoort is dicht bij de Thomasen-tunnel. Dat komt door een spoedreparatie. Het verkeer wordt omgeleid via de Kalandbrug.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 Drie dagen in de week. Ja hè? Jongen, joh. Zit ik er alweer? ik heb mijn bed hier wel neerzetten. zitten. Stopt hij hier nog niet dan? Nee. Oh? Nee, eh, nee. Ik ga nog steeds braaf heen en weer niet een leuk huisje voor mijn antwoord. Betaalbaar. ja, ja, eh, daar zeg je wat bij. Nee, die zijn er inderdaad bijna niet. Goedemiddag, luisteraars. Daar zijn we er weer. Met de dik voor elkaar show, zoals ik me. <laughs> Eh, in dit geval mevrouw de Groot. Hallo, hallo fans. Goedemiddag luisteraars. Wat leuk dat u weer naar ons luistert en eh, misschien ook nou- wel naar ons kijkt. Hoe weet je nou dat ze luisteren? Nou, degene die niet luisteren horen me niet. Dus eh, oh. dat maakt ook niet uit. Nee, dat is waar. ja, Kunnen, dingen kunnen zo simpel zijn. <laughs> Goed, nou, het is uh, Zandvoort Lunch vandaag. Het is 26 oktober. En eh, dat is een memorabele dag natuurlijk weer. Want op dit moment wordt ons nieuwe kabinet geïnstalleerd. Of beëdigd door eh, de koning. Dus nou, dat is al heel wat natuurlijk. Zal ik de tv aanzetten? Wil je het zien? Nee hoor, ik wil nee. het niet zien. Nee, Hoor. Zie het Geloof je het wel? Zie het al in het journaal vanavond. Ja, dat is ook. Dat is goed. Net zo'n zo, net zo circus is als uh, <laughs> vijf jaar geleden. Toen... Eh, was de NOS niet op tijd geloof ik of zo. En, en toen moest, het over. Oh, echt? Oh en, ja, ja, dat, en, oh, ja, en, is dus- waar en, ook. Dus- dus zei Beatrix van, het wordt net een toneelstukje. Ja. <laughs> Dat was het al jaren. Dat, is het al jaren. Die, doen die hele beëdiging wat stelt het voor. Maar goed. Oké, op dit moment worden ze dus uh, beëdigd. En eh, staan ze straks op het bordes. Nou, ze hebben in ieder geval de zon. Dat scheelt. Dat is dan weer leuk voor de foto, hè? Want het is dus, ja, jammer dat je... haren. Ja, <laughs> ziet er niet uit. Joh. Of met allemaal van die festivalponchootjes aan. Ja, van die, van die dongelopen make-up. <laughs> dat de mascara op de borsten zit. Ja. waar? Hou wel netjes, uh, te Pierik, want uh, eh, gelijk over borsten beginnen. Nou, eh, dat, is toch een heel netjes woord, of nou. niet? Ja je op mijn borsten. Hè? Oh ja, leuk. Via Valk. Oh, die gaan we als liedje doen van de sidekick. Je hebt op een idee oh, gebracht. Oh nee, hè. Ah! <laughs> ik, ik, moet vandaag Rex Gildo al verdragen. Kom op zeg, doe normaal. Ja, ik zag het ja. ja. Ga, je, goed, ga je eh, Ja, ja, ja, ik ga hem wel draaien. Ja, Tuurlijk. Onze, eh, onze Duitse gast, gasten eh, ook een beetje zufriedenstellen, niet? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Moet je wel doen. Ja. Maar goed, we gaan beginnen, want eh, anders wordt het helemaal niks. Ik had nog een, eh, een plaatje over van gisteren. En eh, die kwam gisteren niet aan bod. En ik vind hem zo mooi dat ik ga hem toch... Ik heb hem even laten staan. Luister en huiver. dit mooi. is heel mooi dit. Ja, ja vond, mm -hmm. vond ik nou Wacht even hoor. Ja, we wachten even. We hebben, we hebben twee uur, dus doe, ga rustig je gang. Ja hoor. Ja, het wordt vanzelf twee uur hoor. Ja. Wil je nog een kopje koffie soms? Ik, was, ik was oh. vergeten het jingeltje klaar te zetten. Ja, dus nou, geeft niks hoor, geeft niks. Oké, nou, u hoorde dus Rita Franklin. En ehm, prachtige cover van eh, door Elton John geschreven Bordersong. Song. En eh, nou, ik, vond, ik vind het zo mooi. Ja, nou vind ik Arita Franklin sowieso een wereldzangeres. Maar eh, dit vond ik wel heel erg mooi. Ja. Goed, nou oké. we gaan naar het volgende. ja, we gaan naar het volgende. En dat is, als alles goed gaat, ja, het gaat goed. Artiest in het licht. Ja, eens kijken of u herkent wie dit is. Ik zeg het even niet. Summertime and the living fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. Don't you cry. One of these mornings, you gonna rise up singing. You gonna hide your wings. take to the sky. till morning, nothing will harm you. We dead. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel. child. Just a long way from my home. Just a long and the living is easy. Fish are jumping home, and the cotton is high. Oh, your daddy ain't rich, and your ma is. little baby, don't you cry. Is dit mooi of is dit mooi? Schitterend. One of these morning you gonna rise up singing. You gonna hide. say to the sky, born morning, nothing can harm you. We're dead. opname van uh, Mahalia Jackson, want die was het natuurlijk. Eh, een prachtige combinatie van, uh, van het onvergetelijke Summertime met Sometimes I Feel Like a Motherless Child. En zij was natuurlijk de queen, de queen of gospel. Ze werd geboren in New Orleans op 26 oktober 1911. En zij overleed helaas in Chicago op 27 januari 1972. En het hoogtepunt in haar, uh, het hoogtepunt in haar zangcarrière... Uh, dat beleefde ze eigenlijk op 28 augustus 1963... Dat was een gedenkwaardige dag, want dat was namelijk de massademonstratie tegen rassendiscriminatie bij het Lincoln Memorial in Washington. En ten overstaan van een menigte van meer dan 200.000 mensen uh, zong zij uh, I've, been, I've Been Buked en I've Been, uh, I've been Soamed. Dat was een eh, prachtig liedje. En dat was natuurlijk eh, die gedenkwaardige dag waarop Martin Luther King ook zijn gedenkwaardige woorden I Have a Dream uitsprak. Goed, nou... Um, dat was Mahalia Jackson, artiest van het licht. Uh, ja, we, gaan niet door met gospel. Want denkt u misschien dat u bij de EO bent aangeland. Maar dat is niet het geval. <laughs> Dit blijft gewoon CM. Maar we werden gisteren wel overvallen door een ander triest nieuws. En eh, die man gaan wij nu eren met een prachtige 3-in-1. Want dat is natuurlijk ook weer plezier de moeite waard om dat te doen. En dan heb ik het natuurlijk over Fats Domino. 3 in 1 in You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Although our cry is shame? my tears feel like quiero mío. Pink guitar, fill fruit jar, and Miguel, son of a god. Jammer dat hij overleden is, maar goed, hij was 89 dus. En hij was al eh, ook een tijdje ziek. Was, het eh, ging al niet zo goed meer met hem. Maar ja, optreden deed hij al helemaal niet meer. En eh, ja, wat ik, wat ik merkwaardig vind, dat is dat hij wordt gezien als een rock'n'roll pionier. Nou, dat is dus gewoon echt niet zo. Want wat die man speelde was rhythm and blues. En rock'n'roll, dat werd pas veel later in zwang, dankzij door, door die film Rock Around the Clock... En toen pas kwam de term rock'n'roll eraan. Maar toen was Fats Domino al acht jaar actief. Want zijn eerste hit eh, dateert uit 1949 en dat heette The Fat Man. Hij eh, werd eh, door zijn broers, met name werd hij toegelaten tot een, door een bandje. En dan mocht hij piano spelen. En, of hij kreeg gitaar, pianoles van zijn broer. En toen mocht hij op een gegeven moment meedoen in een bandje als pianist-zanger. Werd toen ontdekt door Dave Bartholomew. En eh, met die man maakt hij heel veel van zijn grote hits. Waarvan dus de eerste in 1949. En eh, ja, we kennen natuurlijk allemaal Blueberry Hill. Maar die hoort u denk ik nog vaak genoeg. Dus ik denk ik kies eens voor drie andere nummers. Eh, van deze prachtige Antoine Dominic Domino. Want zo heet hij officieel. En dat vet, dat kwam natuurlijk nadat hij het nummer The Fat Man had. En dat komt dan ook weer door zijn postuur, want hij zag er nogal dik uit. En hij was maar 1,65 meter. dus Aha. ja, zodoende. Wist je trouwens dat Blueberry Hill niet van hem was? Dat dat een koffer was? Ja, natuurlijk. Oh, dat, wist je. Bij eh, Jambalaya is ook een cover. Oh. Eh, eh, dat, is, dat is een oorspronkelijke Hank Williams song. Dus, ja, maar Blueberry Hill niet. Dus nee, nee, nee. Dat is, dat, is een, dat is van een ander. Maar dat is wel een cover, natuurlijk. Hij heeft al meer covers gedaan. Zelfs van de Beatles. Kan je nagaan. Hij heeft van twee Beatle-nummers opgenomen. Lovely Rita mm. heeft hij opgenomen. En Lady Madonna. Mm. En Lady Madonna, dat kwam dan weer omdat Paul McCartney... eigenlijk dat nummer schreef met Freds in gedachten. Ah, ben je dat nou? Ja, oh, wat leuk. Ja, Lady Madonna heeft die echt geschreven met vets in gedachten. Oh. En, en inderdaad, vets nam het dus ook inderdaad op. Geweldig. Nou, u hoorde achtereenvolgens dus eh, het prachtige... Ehm, uh, nou, dan ben ik het kwijt. Wat hoorde? Eh, oh ja, een derde Shame hoorde u als eerste. Daarna uh, hoorde u natuurlijk Jambalaya. En als laatste Blue Monday. Prachtig. Vet domino. Hij rust in vrede. Ja. Hebben we een minuut stilte? Oh, <laughs> ik ben gek. Ik denk, jij doet er eerder van eh, het overlijden van Vets een minuut stilte. Nee hoor. Nee, mijn rouwbandje ook niet om. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel. Ja, ik ga inderdaad even het nieuws aan u mededelen van 26 oktober 2017. Nou is er vandaag niet veel gebeurd, maar uh, er gaat veel gebeuren en de afgelopen dagen is er ook wel weer wat gebeurd. Dus altijd wel wat te melden. Zoals bijvoorbeeld eh, het aankomende weekend. In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober gaat de wintertijd weer in. De klok gaat om drie uur s'nachts een uur terug naar 2 uur... En de horecabedrijven kunnen in die bewuste nacht de zomertijd aanhouden... en de klok om drie uur een uur terugzetten om zodoende een uur langer door te gaan. Datzelfde geldt trouwens voor horecabedrijven met een vergunning tot vijf uur. Om veel verwarring te voorkomen is dit al een jaren een vast gebruik in het Zandvoortse uitgaansleven. Hetzelfde systeem wordt toegepast bij de overgang van de wintertijd naar de zomertijd. Uh, gisteren had collega Ron nog op de valreep een, een nieuwtje over een, eh, een diefstal in Overveen. Ik zal u nu eh, het hele bericht eventjes laten horen. Want hij had even wat, wat kleine mededelingen erover. Um, ja, gelukkig laat het winterse weer nog even op zich wachten. Want de zoutstrooiers en de sneeuwschuivers van de provincie Noord-Holland... zijn tijdelijk niet rijklaar. En dat komt omdat inbrekers de stalling van de, eh, langs de westelijke randweg in Overveen hebben geplunderd. Van meerdere zoutstrooiers en ploegen van sneeuwschuivers waren onderdelen ontvreemd. De dieven hebben koplampen, accu's, zwaailichten van de machines gesloopt. Ook zijn meerdere stroomkabels losgeknipt en meegenomen. Getuigen eh, die eh, iets, iets hebben gezien natuurlijk. Dat, is meestal met getuigen, die hebben wat gezien. In, nou, in ieder geval is de politie op zoek naar getuigen. En eh, zij laat weten dat de diefstal is gepleegd... tussen maandagmiddag 4 uur en dinsdagochtend 8 uur ochtends. Mensen met informatie over verdachte personen of voertuigen... kunnen contact opnemen met de politie via nummer 09 00 88 4 Een vrouw is aan het einde van de woensdagmiddag tegen de auto van haar eigen man gebotst op de Delftlaan in Haarlem. Ze reed over de N208 richting Heemstede toen het ter hoogte van de Orionweg misging. Ze botste met haar Peugeot tegen de Volvo van haar man die daarvoor reed. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse... en de vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken... maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Haar man bleef bij het ongeval ongedeerd. Beide voertuigen raakten bij het ongeval zwaar beschadigd. Nou, ik denk dat de verzekeringsman heel gek gaat staan te kijken... als hij deze claim binnen gaat krijgen. Tussen Schiphol... En, en ik denk dat ze in het logeerbed moest. <laughs> Oeh, op zijn minst. <laughs> Ga jij maar een nachtje bij de buurman. Ja, oh ja, <laughs> zoiets. <laughs> ja, die zal niet blij geweest zijn, zeg. Tussen Schiphol en Leiden Centraal Station reden vanochtend aanzienlijk minder treinen door zijn storing. Nou, en dat zorgde voor heel veel vertraging op het traject. Er reden, tussen, er reden stopbussen tussen Leiden Centraal, Sassenheim, Nieuw-Vennep en Hoofddorp... En rond 8 uur was de storing verholpen en reden de eerste treinen weer. Vandaag krijgt burgemeester Niek Meijer de eerste poppy opgespeld door de heer Jansen. en hij is vertegenwoordiger van de Royal Canadian Legion. De poppy, in het Nederlands een klaproos, is het symbool van de Remembrance Day op 11 november. En eh, op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Het opspelden van de poppy is een traditie in het Verenigd Koninkrijk... en de andere landen van het gemene best, zoals bijvoorbeeld Canada. Maar ook in Nederland dragen mensen de poppy als teken... dat zij vrede, vrede en vrijheid niet voor lief nemen.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 en de temperatuur stijgt naar een graad of 16. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt maar droog... en de wind wordt noordwest en neemt in kracht toe. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 11. Morgen blijft het droog met geregeld zon... maar in het weekend en ook begin volgende week is het wisselvalg met enkele buien... Bovendien waait het flink en gaat de temperatuur naar beneden. Morgen wordt het 14 eh, graden, maar maandag is het slechts 11 graden. Zo Tot zover het weerbericht volgens eh, Rico Schreuder. Dat was het up inside. And what makes a man give up his pride? What makes a man <laughs> feel he's begun to fail? And when he can't win thinks he's in jail. Tell me. Woman, say it again. Woman, say it again. I ask you, what makes men jealous of each other? Sometimes turn against his now here's the reason. She makes a cloudy day seem bright. She makes a nightmare turn into the warmest night. You know, she makes trouble seem so soft. Digging under hardship. And she makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those pains. She never let you know when she feels bad and she smiles when she feels sad. And when you and when you feel blue, she knows her place right beside you, right beside you. And I wanna know what makes man stop tiring. James Brown dus. En What Makes a Man. Het was een beetje goedmakertje denk ik deze plaat. Want eh, <laughs> daarvoor had hij natuurlijk de It's a Man's Man's World gemaakt. En eh, ik denk dat hij toen van zijn vrouw op zijn flikker gekregen heeft. Zo van, hé eh, hey vriend. <laughs> Ja, maar dat is ook zo, hè? Ja. Ja, ja, dat is, echt gebeurd. Ja, dat is echt gebeurd. Ja. Ja, ah. ja. ja inderdaad. Ja. Ja. dat weet jij, hè? Ja, dat heb ik gelezen. Jij was met hem eh, getrouwd toen, geloof ik. Hou je oh. ook nog niet, zeg. <laughs> ik vond een fantastische muzikant, maar daar houden we het dan ook bij, okay. hoor. <laughs> nou, James Brown dus en What Makes a Man. En eh, nogmaals, dat was inderdaad het goedmakertje voor eh, It's a Man's World... waarin hij zei dat het een mannenwereld was. Maar hij zei er wel bij, dat moet je natuurlijk wel niet vergeten... hij zei er wel bij, it would be nothing without a woman or a girl. Ja. Dat zei hij wel. Ja, dat, dat is waar. Dat is waar. ja, ja, ja, het zou niet zijn zonder een vrouw of een meisje. Nee, en dat is ook zo. Daar heeft hij ook gelijk in natuurlijk. Oh? Ja, toch? Oh ja. ja. Nou, jij zegt het. Jij zal het wel weten. Ja, nou ik hoorde het toevallig eh, vorige week toen ik eh, uitzending met Beb had. Vorige week donderdag. Toen hadden we een uh, conferentie opstaan van Toon Hermans. En die had het daar ook over. Dus dat, dat klopt vast wel, dat verhaal. Nou ja. Ja, ja, ja. Oké. Ja. zullen jullie eens ingeven. <laughs> artiest in het licht. En het is Wim Koopmans. Zegt, kent u die nog? Nou, luister maar dan. Alice, for the way you look at me Always for the only one I see V is very, very extraordinary Is even more than anyone that you adore and love. It's all that I can give to you. Love's more than just a game for two. Two in love can make it, and take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. And it's for the way you look, you're looking at me always spoiled, the only one I see.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 Hij stond wel in het lijstje van 26 oktober bij... Nou, eh, dat is gek. Ja, dat is gek. Maar misschien is het een ander geweest. Maar in ieder geval, nou, hij was niet jarig en hij is ook niet over... Ja, hij is wel overleden. Maar dat was op 7 maart 2012. En eh, dus hij stond voorkomen eh, onterecht in het licht. Dus we schoppen gewoon weer eruit. Maar het was wel eh, lekker om hem even te horen. Met Altijd, eh, dit, ja. Wim Koopmans. Wim Koopmans, ja. ja. Geweldige zanger. Zo. Ik vond hem eigenlijk beter dan Lee Towers. Eh, ja, klopt. Hij heeft een veel mooiere, warmere stem. Ja, en hij is een hele goede... Ja, verdomd, ik zie het staan zeg. Hij staat gewoon in die lijst. Ja, Ongelooflijk. Ja. Nee, maar het, het, ik, heb hem in, ik heb hem live ook meegemaakt. En ja, ja een fantastische entertainer. Ja. Ja, die kon je wel voor een feestje vragen hoor. Die man, die, die uh, leukte je feestje wel op. Oké, dan gaan we nu naar Spandau Belly. Laten we het doen. Through the Barricade. Mother doesn't know where love is gone must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. To the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart to sing in the music of the brain. And we made our love on wasteland through the Het de schitterende nummer van Spendau Ballet. Bent uit de jaren 70, 80. En dit was een van de grote hits die ze hadden. Through the Barricades. Ja, we hebben nog even tijd eh, voor één artiest in het licht. Dames en heren, dat is wel mooi. We hebben er nog wel een paar hoor. nog een paar hele verrassende voor u eh, vandaag. Uh, waaronder een... Nou ja, dat zeg ik ook nog niet. Dat komt u straks wel achter. Want die is de laatste die aan de beurt is. Ehm, maar dit is een Ierse meneer. En eh, het liedje is erg mooi. Dat kan ik u vast wel vertellen. Um, ja. Artiest in het licht. En zijn naam is Jim McCann. En het liedje heet I Love the Ground She Walks Upon. she walked upon, and the air she would softly breathe. The feather touch of her gentle lips that only a fool would leave. That only a fool would leave. But we tasted forbidden. could never have made her mine. The swallows fly all along the canal, and I watch with a heavy heart. In dizzy spins, they dive and weave, touch wings. touch wings and then depart as the summer fades away. Though I love the ground she was. summer's child, and she flies before the cold. Though I loved the ground she walked upon, she was not mine to hold. She was not. typisch Iers, Zo'n zo'n thin erbij en zo. En een viool. Ja, echt heel mooi. Heerlijk. Jim, Jim McCann. Ehm, hij is geboren op 26 oktober 1944 in Dublin. En hij is overleden in Houth op 5 maart 2015. Dus hij is niet meer onder ons. Hmm. Maar toch zetten we hem even in het licht. aanvankelijk studeerde McCann medicijnen. Maar vanaf 1964 begon hij zich eh, met folk optredens in allerlei clubs bezig te houden. Hij richtte de Latlo Trio op. Een groep die haar naam dacht aan een liedje van Woody Guthrie. En samen met de Dubliners en de Wooftones eh, behoorden ze tot de populairste eh, uh, Ierse folkgroepen. In 1967 startte hij zijn solo carrière, solo carrière en hij toerde door Engeland. En bracht na terugkeer in Ierland in 1970 zijn tweede album uit. Nou, u hoorde een prachtig liedje en dat heet eh, I Loved the, walk, eh, the Ground She Walked Upon. Schitterend nummer, nogmaals. Jim McCann. Goed, nou, nog eentje.